Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Politieagenten willen vanmiddag staken, maar de gemeente Rotterdam wil het niet hebben. De gemeente hoopt het via de rechter tegen te houden. De politie wil tussen 1 en 3 uur vanmiddag niet werken... omdat ze vinden dat ze te weinig betaald krijgen voor het gevaarlijke werk dat ze doen. De timing is niet zo handig, precies voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax... Die begint namelijk om half drie. Over een uurtje bekijkt de rechter of de staking door mag gaan. En zo ja, dan zou het kunnen dat de klassieker niet doorgaat, schrijft nu.nl. in Brussel is vannacht een plein ontruimd waar zo'n 500 jongeren aan het feesten waren. Het was de eerste dag dat de terrassen open waren en er geen avondklok meer was. Dus veel mensen namen het ervan. This is the difference of having a drink at home or having a drink in public in a bar. You see the people around you, you observe them. And um, cheers to that. Maar mensen gingen niet zomaar weer naar huis toen dat moest. Sommigen vielen de politie aan. Die had een waterkanon nodig om de bol schoon te vegen. In het Katshuis gaat het demissionair kabinet vanmiddag weer met coronadeskundigen om tafel. Die meeting ging vorige week niet door en de versoepelingen die in het openingsplan stonden ook niet. Het is de vraag of het nu wel kan. Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge daar weer een persconferentie over veel skateparken in Nederland zijn aan vervanging toe. De obstakels en het beton is vaak oud en daardoor gebeuren er regelmatig ongelukken. Het heeft Jasper in Amersfoort ook al een paar keer zien gebeuren. Super gevaarlijk, want als je hier eh, de schans in wil rijden... dan eh, word je van tevoren ineens stilgezet en dan val je zelf zonder je skateboard eh, denk ik wel twee meter naar beneden. Nieuwere skateparken bestaan meestal uit één geheel van glad asfalt, terwijl oudere parken vaker uit losse onderdelen en oud beton bestaan. Daarop vallen is niet fijn, zegt ook skater Max. Dat komt omdat die veel grover is. Dan kan je eh, kiezels zien en die hebben scherpe randjes en als je daarop valt, ja, dan krijg je gewoon een hele vervelende plek. Een kaasgaaf effect, ja, ja, dat is een soort rasp. Een paar gemeentes hebben de skaters gevraagd om mee te denken hoe ze de boel veiliger kunnen maken. En het weer nog. In het westen zijn er wat wolken met een enkele bui. Maar verder is het vandaag behoorlijk zonnig en warm. 20 tot 27 graden. Later vandaag is er wel kans op stevige regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht... tussen Hoofddorp en Roelof En voor die afsluiting heb je enkele minuten oponthoud... onthoud. Daardoor is het ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Veel mensen rijden om via die route. Maar daar heb je inmiddels drie kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Oegstgeest. Er is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Verder is de Velsertunnel dit weekend in beide richtingen dicht. Dat is in de A22. Dat veroorzaakt wat extra drukte op de A9.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 Op deze begon zo'n mooie moederdag. Echter, eh, het onweer heeft toeslagen in Zandvoort. Um, ehm, je hoorde het ook eh, net kraken, niet alleen buiten... maar ook van deze prachtige langspeelplaat uit 1976 eh, van Toets Tielemans. Mijn naam is Marco Frank. Fijn dat u luistert. Jazz of ZFM. de, eh, leuk is als je langspeelplaten speelt. Eh, ten eerste weet je niet precies hoe lang de plaat duurt... en eh, wanneer die afgelopen is ten opzichte van digitale muziek spelen. Want dan zie je het gewoon in je beeldschermpje. En het kraakt zo heerlijk. Het is echt de charme van langspeelplaten. Het is echt fantastisch. Deze plaat komt uit 1980, die we net gespeeld hebben. En dat is van Arthur Blade. En het nummer heet In a Sentimental Mood. Arthur Blade is een alt-saxofonist Geboren in Los Angeles in 1940 eh, in Amerika. De volgende plaat die ik eh, klaar heb staan, die is uit 1976. Die is trouwens eh, uit mijn vaders collectie nog. Dat is van Rita Reis. En die, die treedt hier op deze plaat op samen met Rogier van Otterlo. En het nummer heet Paper Maché. empty houses in a row. 80 people watch a TV show. Paper people, cardboard dreams. How unreal the whole thing seems. Can we be living in a world made of paper mache? bicycle Ondertussen zijn de donderwolken boven Zandvoort weer verdwenen. Het zonnetje gaat weer schijnen. En we zijn eh, heerlijk op gang met eh, Jazz FM op deze zondagochtend van 10 tot 12. Eh, op deze prachtige moederdag, wat het waarschijnlijk wel gaat worden als de onweer een beetje wegblijft. Het was Rita Reins met het, met het orkest van Otto Otterlo. Prachtig nummer, papier maché. De volgende plaat die ik heb klaar liggen is een, is een Amerikaanse, ook weer een saxofonist. Ook helemaal uit de vorige eeuw, geboren in 1948. Het is eh, Tom Scott, prachtige, prachtige uh, jazz-saxofonist. Nederlandse eh, tenorsaxofonist. Ik heb eh, de volgende plaat die ik klaar heb staan. Dat is wel eh, grappig, want de meeste jazz die we toch spelen... die komt uit Amerika of uit Nederland. En deze mevrouw die is in 1920 geboren in Noorwegen... en heeft daarna haar carrière voortgezet in Londen. Haar naam is Beryl Bryden. En deze plaat, het is ook wel grappig. Die, een vriendin van ons die weet dat ik graag van jazzmuziek hou... en dat ik plaatjes draai. Dus die had op internet uh, afgestruind ook. En een hele collectie jazzplaten gevonden. En eh, naar mij toegebracht, die ik mag gebruiken. Beryl Brighton en ook eh, Tom Scott, die plaat net kwam eh, van haar meegebrachte langspeelplaten. De plaat die erop ligt is van 1970. En uh, Beryl Bryden werd ooit omschreven door Ella Fitzgerald... Uh, ooit als British Queen of Blues. Dus dat is wel een hele eer. Zoals gezegd, Beryl Bryden. Listen, honey, while I say, How can you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I've loved you true for many years, loved you night and day. How can you leave me? Can't you see my tears? So listen while I say, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest pal. ik zet even gelijk de volgende plaat in. En dan ben ik zo weer terug. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. him everywhere. And if he's beside me, I know I need never care. Laura Fici uit Nederland. Wat natuurlijk het leuke is van Laura Fici is dat zij eh, eigenlijk begonnen is in een eh, popband, een Centerfold. En dat is een, eh, eigenlijk al een beetje een voorproefje voor het tweede uur. Waarbij ik een heleboel leuke platen heb gevonden, leuke jazzplaten eigenlijk. Die of worden gezongen door een, een popartiest, of het eigenlijk een cover is van een bekend pop of rock rockliedje. Dus uh, dat is alvast een eh, bruggetje naar het volgende uur. We gaan nu gelijk verder met uh, Ella, Ella Fitzgerald. It was just one of those things Just one of those craziest flings One of those bells that now and then ring. Dat is natuurlijk ook het nadeel van een...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 So goodbye, dear. Amen. Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. one of those things, oh, one of those nights. Just one of those fabulous flights. Or trip to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things, oh. If we thought of it, of the end of it, mm, we started painting the town babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just I wanna. Armstrong met uh, One of Those Things. En zoals eh, beloofd, de volgende plaat die ik eh, klaar heb staan... is natuurlijk wel van, van Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald was natuurlijk een van de, de grootste op deze aarde. Ze werd ook wel de grootste jazzvocalist ooit beschouwd. Zij is geboren in 1917 in Virginia... En helaas overleden in 1996. Nou, ze heeft een prachtige carrière gehad natuurlijk. Vandaar dat ze ook in geen enkel jazzprogramma... Ella Fitzgerald mag missen. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that thing every little thing you have got. Thank you. da da da da da da da da da live-opname van uh, Ella Fitzgerald... ergens uit de jaren, schat, jaren 70, jaren 60. Staat jammer genoeg niet op de LP vernoemd. Er staat wel op de LP vernoemd met eh, wie ze daar samen optrad. En dat is natuurlijk eh, niemand minder dan Duke Ellington en zijn orkest. En het nummer heet I Don't Mean A Thing and Ain't Got That Swing. Het is echt een prachtig live, live nummer fantastisch. En ook om een beetje in deze tijd era te blijven. De volgende plaat die ik op heb staan is van uh, niemand anders als Louis Armstrong. Give me a kiss to build a dream on in my imagination will thrive upon that kiss mm, Sweetheart, I ask no more than this A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Mm, leave me one thing before we part. a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment. And my imagination will make that moment live. Mm, give me what you alone can give. A kiss to build a dreamer. Zeker als we een plaat uit deze tijd spelen... mag een van mijn absoluut favorieten mag absoluut niet missen. En dat is natuurlijk de Curl from Ipanina. De Curl van Ipanina is eigenlijk een Braziliaanse bossa nova. En het is, eh, werd in 1960 of in de 60 jaren wereldwijd een hit... en won ook zelfs een, eh, een Grammy.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 He watched her so sadly. passes his smiles, but she doesn't see. Música mm-hmm. gekomen van het eerste uur ZFM Jazz op deze prachtige zondag. Die toch een beetje met donderslag van heldere hemel eh, begon. En eh, we eindigen dit, eh, dit prachtige uur met eentje die ook niet mag missen.